Waarschijnlijk zal het dodental nog verder oplopen. Er zijn officieel nog 30 vermisten. Zo'n 750 mensen raakten gewond. De tsunami trof enkele eilandjes en de westkust van Java... en de zuidoostkust van Sumatra. Vooral Java, dat dichter bevolkt is, is zwaar getroffen. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media veel fans van een band... die een optreden gaf op het strand. Een woordvoerder van de Indonesische Rampenbestrijdingsdienst vermoedt dat het tsunami is veroorzaakt door ondergrondse aardverschuivingen na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Vooraf was ze alleen gewaarschuwd dat de zee wat ruwer kon worden. In een tweet van premier Rutte staat dat hij condolences overbrengt aan president Widodo. Er zijn nog steeds problemen met de Belgische kernreactor Doel 4... net over de grens bij Antwerpen. De problemen zijn zo groot dat de reactor nog een week uitgeschakeld blijft. De afgelopen maanden was er juist groot onderhoud aan de reactor uitgevoerd... nadat er problemen met het betonnen dak waren ontdekt. Eerder deze week werd bekend dat de kernreactoren Doel 1 en Doel 2... ook langer uitgeschakeld blijven voor onderhoud. Een van de laatste nog levende strijders van de opstand in het ghetto van Warschau is overleden. Simcha Rotem overleed op 94-jarige leeftijd in Jeruzalem. Tijdens de opstand in Warschau in 1943 vochten de Poolse Joden tegen de Duitsers. Rotem was een van hen en overleefde als een van de weinigen de oorlog. De recordpoging om alle stationspiano's in ons land op één dag te bespelen... heeft ruim 36.000 euro opgeleverd. De 12-jarige Bas Schippers deed de recordpoging om geld op te halen voor zijn zieke zusje Laura. Zij lijdt aan diabetes. Bas hoopte met zijn actie 5000 euro op te halen, maar dat werd dus ruim zeven keer zoveel. Het weer in de loop van de dag valt vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur ligt erbij tussen 8 en 10 graden.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 Alhoewel, het zou droog worden. Dus we zijn benieuwd. In ieder geval, dit was de eh, Amerikaanse jazzgitarist Ken Navarro. Van een kerstcd. En die moet ik even kijken hoe die ook alweer heette. Want ik heb zoveel van die kerstcd'tjes. Ken Navarro. En dit was een kerstcd Christmas Cheer. Een cd uit 1996 alweer. Dus wat ouder, maar wel mooie muziek. Zeker ook aardige achtergrondmuziek als je aan het eten gaat met elkaar. Maar we hebben nog veel meer op de rol staan. Dus laten we maar eens kijken en luisteren naar deze, eh, ja, dit clubje mensen... die ook wel aardige muziek maken. kids to one to 92. Although it's been said many times Ja, dit was de bekende Zweedse trombonist eh, Niels uh, Landgren... die eh, ja, eigenlijk redelijk veel kerstdeetjes gemaakt heeft met Friends. Dit nummertje zong je met Victoria Tolstoy, de Christmas Song. En dit is Tender Christmas Jazz, een cd'tje 2015. Hij heeft denk ik wel een stuk of drie, vier kerstdeetjes gemaakt. Maar zeer de moeite waard, Niels Landgren. wat ook de moeite waard is, is een zangeres... waar ik laatst nog weer een stukje van in de privé zag staan... En dat is Karen Carpenter. En die, kan, die heeft ook een stem als een klok. En de, ja, je hebt wel eens van die lijstjes van de beste 25 uh, uh, kerstcd's die ooit gemaakt zijn. Nou zag ik dat die van de Carpenters op de vijfde plek stond. En daar een stukje van. Eens even kijken waar ik hem heb staan. Deze. "Santa Claus is coming to town. You better watch out. You better not cry. You better wat eh, deze dame, Karen Carpenter. Eh, de, volgende die op mijn lijst staat is Glenn Zotala. Een Amerikaanse trompetist en saxofonist. En eh, ja, heeft met hele grote jongens gewerkt. Lionel Hampton, Benny Goodman. Uh, te veel om op te noemen. Frank Sinatra, Mel Tormé, Peggy Lee, Ella Fitzgerald. Nou, zo kan ik wel even doorgaan. Hij heeft ook een kerstd uitgebracht, lang geleden. Ik ga eens even kijken of ik die zo gauw kan vinden. ja, dat was in 1986. Christmas in Jazz Time, Glenn Zotolla, Jolly Old St. Nick. Jolly old St. Nicholas, lean your ear this way. Don't you tell a single soul what I'm gonna say. Christmas Eve is coming soon. Now you dear old man Whisper what you'll bring to me. Tell me if you can. When the clock is striking twelve, when I'm fast asleep, down the chimney, broad and black, with your pack you'll creep. All the stockings you will find hanging in a row. Mine will be the shortest one. You'll be sure to know. wants a sled. Nellie wants a picture book, yellow, blue, and red. Now I think I'll leave to you what to give the rest. Choose for me to Santa Claus, you will know the best. Choose for me to Santa Claus, you will know the best. Klensotala. Christmas in eh, Jazz Time. Eh, ja, Frans hebben we nog niet geraakt, dus dan laten we dat eens gaan eh, doen. Een stukje Franse kerstmuziek. En dat haal ik dan van een cd van Emily Claire Barlow. En dat is een Canadese jazzzangeres. Heeft ooit nog eens een LP of cd opgenomen met het Metropoolorkest. En dit is van de cd, even kijken waar ik haar neergezet heb. Emily Claire Lumière d'hiver, zo heet ook de cd, cd uit 2017. Frans. Un enfant grimpe sur les épaules de son père. Il a un âge dans ses mains et les yeux grimpent doucement au sommet du sapin. Et puis quand il illumine, l'œuvre prend vie. En pyjama, sous les couvertures, quand marchambin dans la main, où les patineurs se dans d'un élégant. Ses bras l'enlacent et il tombe en brûle. Jess eh, jazzzangeres. En ja, heeft aardig wat cd's gemaakt ook. Zeer de moeite waard. En ook deze Lumière diver mag er zijn. Ehm, tijd voor iets instrumentaals. Dan kom ik bij een trompetist, Amerikaanse trompetist. Eh, live Shears. Eh, die bekend, speelt een nummertje wat tegenwoordig op heel veel kerstcd'tjes staat. My Favorite Things uit de, gelijk, uit de film The Sound of Music, volgens mij. Uh, deze cd van hem, Cool Jazz Christmas 2010... Mooi. Live Shears. Cool Jazz Christmas heet de cd uit 2010. My Favorite Things. En dan vraag ik nu jullie aandacht voor een, iets bijzonders. En dat wordt eh, gezongen door Lambert, Hendrix en Ross. Dat is een eh, bekend trio. En eh, ja, dat is, even kijken... Dave Lambert, John Hendricks en Annie Ross. Die hebben verschillende cd's gemaakt. Mooie cd's, daar ben ik echt een fan van, van die muziek. En eh, die hebben ook een kerstnummertje. En dat kerstnummer dat is echt heel bijzonder. Want dat is een je houdt het niet voor mogelijk... een combinatie met klassiek en jazz. En dat zal ik even laten eh, horen. Het is, ja, misschien vind je het helemaal niks... maar het is toch wel de moeite waard om eh, het is te horen. Het nummer heet Deck Us With Boston Charlie. Lambert, Hendricks en Ross. ba ba ba ba Lambert, Hendricks en Ross. Ja, heel bijzonder nummer. Die combinatie van klassiek beginnen en dan overschakelen naar eh, behoorlijk jazz... en dan weer eindigen met klassiek. Dat hoor je toch niet zeggen heel vaak in de jazzmuziek. Er zijn wel een paar voorbeelden van, maar dit is ook wel een mooi voorbeeld in de kersttijd. Eh, ja, eh, die dame Annie Ross was wel een, bijzonder, is wel een bijzondere dame. Eh, een relatie gehad met Lenny Bruce... is volgens mij ook uit Lambert en Hendricks gezet eh, een tijd geleden. Het eh, trio was actief van eind 50 jaren tot begin 60 jaren. Mooie uh, LP's gemaakt. Zeer de moeite waard om daar iets meer van te horen. Als ik nou net dit nummer gedraaid heb... dan kan ik eigenlijk maar één ander nummer hierachter plakken. En dat is L Hero. En die dacht ik... En, een nummer, een kerstcd'tje gemaakt in, de, ik dacht 2010, zoiets. Al wat langer geleden, 2008 zie ik hier staan. En daar Carol of the Bells. silver bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song with joy for in all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale telling their tale. Gaily they ring while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry. Christmas. On, on, listen on without end, their joyful tone to every home. silver bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, boy and girl, telling the tale singing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On and this and on without end, their joyful tone to every home. wanting to say throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound! songs of this year. Christmas is here. Merry, merry, merry, merry Christmas. Merry, merry, merry, merry Christmas. On a missing, on without end, their joyful tones. Ja, ik vond dat wel aansluiten bij eh, Lambert Hendricks en Ross L. Giroux. Eh, Carol of the Bells, Christmas, kerstcd'tje 2008. Iets nieuwers, dat is een Amelia Ong, heet zij.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 En eh, dat is Laura Fiji. De kerststee van haar heet The Very Best Time of the Year. Ik moet even kijken van wanneer die kerstcd is. Laura Fiji, 2004 alweer. Bekend nummer, The Christmas Walls, Laura Fiji. ja, mooie muziek uit de categorie zwijmelen met elkaar in de kersttijd. Wat je in de kersttijd ook kan doen, dat is een glas heffen. En Amos Milburn heeft daar een eh, heel mooi nummer wat daarbij past. One scotch, one bourbon, one beer. Maar wel voorzichtig, hè? One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. to know. Bubble gum, you got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off one scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree. I can't find her, and she can't find me. She left this morning said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Ja, dat is natuurlijk zo, hè. One scotch, one bourbon, one beer. En wie daar ook iets over gezongen heeft, dat is Claire Thiel. A Little Whiskey. December chills me in a not unpleasant way. The winter sun becomes your guiding light, and your voice thrills me when you telephone to say you miss me and you're coming home tonight to keep the cold at bay. I'll make a castle and we'll reminisce the good times. Oh, and put the world to rights until the early light peeps through. And so together in our fireside cocoon, we'll smile to see our wishes Cause the only thing I need for a perfect Christmas Eve Chocolate and You. Dat moet je hebben in deze tijd van het jaar. En dan gezellig bij de kerstboom. Ehm, de, ik vind altijd leuk om dit eh, programma ook wel eens wat heel andere muziek te laten horen. Eh, er is een bandje, dat heet December People. Die spelen kerstliedjes, maar in de stijl van Pink Floyd en eh, noem ze allemaal maar op. Dus uit de pop. Ze hebben het helemaal verpopt, zou ik bijna zeggen. The Time of the Year, December People, komt van een cd van hun de uh, A Classic Rock Christmas. Zij spelen allerlei stijlen. Luister maar, je herkent het direct. The snow falling on the ground People walking all around The streets are alive With the caroling the time of year has finally come when people gather, everyone, to give the best of what the best in them can be. And I can't describe the feeling in the air that comes around that special time. It's funny how the time just slips away. But like the sun after the rain, Christmas changes everything. It brightens up our lives and joins our hands. zover eh, de December People. Er staan heel veel filmpjes op YouTube van dit bandje. Maar dit is natuurlijk perfect Led Zeppelin. Ja, toch leuk om even tussendoor te draaien. En als het dan toch over wat moderner gaat... dan kan ik natuurlijk niet om een van de beste kerstcd's zijn die ik ken. En dat is een cd'tje van Sharon Jones en de Dap Kings. En dat is een mooi nummertje ook. World of Love. Christmas this year, there'd be no more sorrow, there'd be no pain or tears. zover Sharon Jones en de Dab Kings. Van het cd'tje It's a Holiday Soul Party. Die Sharon Jones is volgens mij een paar jaar geleden overleden. Maar dit is een fantastische kerstcd. Eh, stond niet in die top 25. Wie op één stond, dat kan je wel bedenken. Veel specter natuurlijk. Maar goed, dat terzijde. We kunnen maar met één nummer afsluiten... voor dit eh, speciale kerstprogramma op CFM Jazz... samengesteld en gepresenteerd door Alco B. En dat is Nora Jones met het nummertje Peace. En ik wens iedereen hele eh, mooie kerstdagen... en tot de volgende keer zou ik zeggen... Nora Jones, Peace. stuur jullie allemaal fijne dagen en...